voorspoedige start. met het NOS Journaal. De voormalige transadvocaat zegt dat Porsche in Argentinië nog jaren moet wachten op een proces en dat hij daarom beter in Nederland kan worden berecht. Hij heeft daarom bij minister Rosentaal een verzoek ingediend om contact op te nemen met de Argentijnse autoriteiten. Argentinië verdenkt Potje van dat hij in de jaren 70 heeft meegedaan aan de dode vluchten, waarbij tegenstanders van het militaire bewind werden boven zee uit een vliegtuig werden gegooid. 8% van de Nederlanders kiest voor komend jaar een andere zorgverzekeraar en 20% overweegt over te stappen. Dat blijkt uit onderzoek van Consumentenbond. Veel mensen vinden hun huidige verzekering te duur. Daarom zoeken ze een goedkopere verzekering via het internet. Volgens de Consumentenbond vindt bijna de helft van de verzekeren die van plan zijn om over te stappen het lastig om zorgverzekeraars met elkaar te vergelijken. Ze denken dat de premie bij andere aanbieders niet veel lager is. Vorig jaar koos ongeveer eenzelfde aantal mensen een andere verzekeraar. Overstappen van zorgverzekeraar kan tot 1 februari. Museum Boerhaven in Leiden lijkt gered. Tijdens een benefietavond werd gisteren 128.000 euro opgehaald. En de directie verwacht dat dat genoeg is om het museum open te houden. Het Museum voor de Geschiedenis van de Natuurwetenschappen en Geneeskunde heeft in totaal 700.000 euro nodig om aan de eisen van staatssecretaris Zijlstra te voldoen. In de afgelopen periode werd al 600.000 euro opgehaald. De kerncentrale in Fukushima is veilig. Alles is onder controle, dat heeft premier Noda van Japan gezegd. De kernreacties zijn gestopt en er komt geen straling meer vrij. De Fukushima 1-centrale werd op 11 maart zwaar beschadigd bij de aardbeving en tsunami die Japan toen troffen. Daarop volgde de ergste nucleaire crisis sinds de ramp in Tsjernobyl. Er kwam veel, kwam veel straling vrij en er stroomde radioactief water in zee. Zo'n 100.000 mensen werden uit de omgeving van de kerncentrale geëvacueerd. Het weer in het midden en zuiden regen en later in de ochtend mogelijk natte sneeuw. Het wordt vandaag maximaal 6 graden. Dit was het. Dit is Arnold Broekhuis van de ANWB. In de Radstad staan nog files op de A4, Den Haag richting Amsterdam tussen Leidschendam en Zoeterwoude Rijndijk, 5 kilometer. A7 Hoornzaandam, voor knooppunt Zaandam, 5. Dat komt door een aanrijding, daar is de rechterreis ook dicht. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen, tussen de knooppunten Rotterpolderplein en Raasdorp, 4. A12 Den Haag-Utrecht tussen Zevenhuizen en Reewijk, 2. A15 Rotterdam richting Europoort bij Benelux, 3 kilometer.